Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Verschillende Europese leiders hebben het besluit van de VS... om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs veroordeeld. De Franse president Macron zei dat Frankrijk de strijd nooit zal staken. Duitsland, Frankrijk en Italië kwamen ook met een gezamenlijke verklaring... waarin staat dat er over het klimaatakkoord niet opnieuw kan worden onderhandeld... zoals Trump wel wil. Ook premier Rutte zei het besluit van Trump te betreuren. Bij een overval op een casino in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn zeker 36 doden gevallen, melden Filipijnse media. De meeste slachtoffers zijn vrouw. Rond middernacht schoot een zwaar bewapende man monitoren aan flarden en stank enkele goktafels in brand. Daarop brak paniek uit onder de bezoekers die bang waren voor een aanslag. De meeste slachtoffers stikten in de rook. De overvaller pleegde later zelfmoord. Er zijn nog steeds grote hoeveelheden zware wapens in Nederland in omloop, die ook vaker door criminelen worden gebruikt. Dat schrijft de politie in een rapport over de georganiseerde misdaad. De politie maakt zich zorgen over het toenemend gebruik van semi-automatische vuurwapens, de smokkel van illegale wapens en de verharding van de criminaliteit. In Canada heeft een 49-jarige vrouw de moord op acht bejaarden bekend. Dat waren patiënten in verzorgingstehuizen waar ze destijds werkte als verpleegkundige. De vrouw vermoordde de ouderen met een overdosis insuline. Het wordt gezien als een van de ergste seriemoorden uit de Canadese geschiedenis. Supermarktketens Plus, Dekamarkt en Landmarkt gaan zogeheten bijvangstvis, zoals schar, wijting en steenbolk verkopen in hun winkels. Hoeveel van de vissen gaan aanbieden en in welke vorm is nog niet duidelijk. Milieuorganisatie Good Fish Foundation is blij met het plan. Jaarlijks wordt er naar schatting van deze organisatie ruim 70 miljoen kilo vis onbedoeld uit de Noordzee gehaald als bijvangst van de visserij naar tong en school. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er vooral in het zuiden stapelwolken...